Het verkeer heeft last van de sneeuw, vooral in Noord-Holland en Friesland. De B onder meer op de A7 van Amsterdam naar Groningen en op de A9 bij Amstelveen een maximumsnelheid van 50 km per uur. Maar ook op lokale wegen wordt op sommige plaatsen stapvoets gereden. In het hele land zijn strooiploegen bezig om wegen zoveel mogelijk begaanbaar te houden en kunnen sneeuwschuivers worden ingezet. De NS heeft vanwege de sneeuw de dienstregeling aangepast. Op een aantal trajecten in de Randstad en net daarbuiten rijden minder sprinters. De intercities rijden bijna overal volgens de dienstregeling. De NS hoopt door de maatregel geen opstoppingen ontstaan. Doordat er minder sprinters rijden, kan het drukker zijn in de treinen en moeten reizigers rekening houden met een langere reistijd. Justitie vervolgt twee voormalige rechters van een optreden in de zogeheten Shipshol-zaak. De twee, Pieter Kaupfleis, voormalig topman van de NMA, en Hans Westenberg, worden verdacht van mijn eet. Het ging over een geschil over een stuk bouwgrond bij Schiphol. De voormalige rechters hebben onder Ede ontkend dat ze een dubieuze rol hebben gespeeld, maar de Rijksrecherche heeft daar wel aanwijzingen voor. Het is in Nederland nog niet eerder voorgekomen dat rechters of oudrechters voor mijn eet worden vervolgd. Duitsland kan niet voor een buitenlandse rechter worden gedaagd voor schadeclaims vanwege de Tweede Wereldoorlog. Dat stelt het internationaal gerechtshof in Den Haag. Een Italiaan die tijdens het Hitlerbewind als dwangarbeider in Duitsland werkte, had een schadeclaim bij de Duitse regering ingediend. Volgens Duitsland kan een soevereine staat niet voor een buitenlandse rechtbank worden gedaagd. En het internationaal gerechtshof bevestigt dat. Het weer op veel plaatsen valt sneeuw, maar in het noorden wordt het dus langzaam droog en gaat het opklaren. Morgen zonnig en koud met een middagtemperatuur rond min 4. Dit was het. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is erg druk op de weg door de sneeuwval en de gladheid. Ik noem een, eh, de langste maar op. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Blaricum en Barneveld 26 kilometer langzaam rijden. A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Barneveld en Blaricum 29 kilometer. A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Gooimeer en Knopend Watergraafsmeer 12 kilometer. 19 kilometer op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Roelevaar en Knopend de Nieuwe Meer. 17 kilometer op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Knopend de Nieuwe Meer en Nieuw-Vennep. Op de A A7, Zaandam richting Hoorn, staat eh, in beide richtingen 13 kilometer file tussen Zaandam en afrit A van Hoorn. 10 kilometer op de A8, Zaandam richting Amsterdam tussen Krommenie en Knoop het Koenplein. Dan staat er uh, eh, 10 kilometer op de A8 Amsterdam richting Zaandam bij Krommenie. A9 Diemen richting Alkmaar tussen Oudekerk en Amstel en de Wijkertunnel 24 kilometer. A9 Amstelveen-Alkmaar voor knooppunt Kooimeer 7. 34 kilometer op de A9 Alkmaar richting Diemen tussen knooppunt Kooimeer en Ouderkerk aan de Amstel. De hele ring van Amsterdam staat trouwens ook vast met auto's in de sneeuw. A12 Den Haag richting eh, Utrecht tussen Reewijk en Harmelen 11 kilometer. 13 kilometer op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Driebergen en Veenendaal-West. 11 kilometer op de A12 Arnhem-Utrecht bij Driebergen. Op de A27 Gorkum richting Almere staat 18 kilometer tussen Utrecht-Veemarkt en Eemnes. 14 kilometer op de A27 Almere-Gorkum tussen met Eemnes en Utrecht-Veemarkt. Op de A28 Utrecht richting Zwolle gaat het heel langzaam aan. Het hele traject tussen het Rijnswit en Strandhorst dat is 36 kilometer.